Marielle Hageman met het NOS Journaal. Het Nederlandse dwelorkest Kleintje Pils heeft in de dwelpauze van de 1500 meter schaatsen in Sochi het nummer YMCA gespeeld. Het was een bewuste protestactie. Ook wij kennen de verschrikkelijke beelden van homohaat in onder meer Rusland, zegt het dwelorkest. Het nummer van de Village People wordt geassocieerd met de homobeweging. De 1500 meter voor mannen is nog bezig. Het is nog onduidelijk of er een nieuwe ronde komt van het vredesoverleg tussen de Syrische regering en de oppositie. Dat zei VN-gezant Brahimi op een persconferentie. De laatste sessie van de tweede ronde van het overleg in Genève was vanmorgen. Het gesprek dat nog geen half uur duurde bracht geen duidelijkheid over het verdere verloop van de besprekingen. Brahimi zei dat hij een agenda voor de derde ronde aan de partijen heeft voorgesteld. Maar volgens de VN-gezant heeft de regering daar niet mee ingestemd. Het grootste struikelblok noemde hij de weigering van de Syrische delegatie om over een overgangsregering te praten. In de Belgische plaats Saint-Amand is een vrouw doodgestoken bij een gebedswaker. De waken werd gehouden voor een man die aan een hartaanval was overleden. De vrouw van 42 kwam haar medeleven betuigen, maar werd door een familielid van de overledene om onduidelijke redenen met een mes in haar hals en borst gestoken. Ze overleed ter plekke. Een andere man kreeg het mes te pakken en stak de dader neer. Beide mannen zijn door de politie aangehouden. Thomas Berdig heeft de finale bereikt van het ABN AMRO tennistoernooi. De Tsjech versloeg de led Ernest Koelbis in amper een uur met 6-3, 6-2.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 bij by Esprit. Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive the Street. Lion Cup jumping like LeBron now. Bowling, order me another round, homie. love is a guy that thinks he's fly and is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke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 you really wanna know, ask Chili. Could I be a silly? Not really. T-bars and all my senoritas and stepping on your lies, but you don't hit me though. No, I don't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 www.zfmzandvoort.nl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 who am I to be blind? ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM You wanna stay with me in the morning You only hold me when I sleep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 去。 exalted be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 was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give mine.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 give you all of me. imperfections. Give your all.